Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat de eerste Russische militaire voertuigen Oekraïne binnenrijden. Dat melden verschillende persbureaus. President Poetin had gisteren na een lange toespraak al gezegd dat hij een vredesmissie wilde beginnen in het oosten van Oekraïne. Rusland zegt nu ook dat twee gebieden daar onafhankelijk zijn en zou dus het leger erheen hebben gestuurd. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Of dat materieel allemaal al eh, de grens over is gegaan of deels ook aanwezig was, dat is, dat is nog niet duidelijk. Maar het gaat wel om de grootste eh, ja, bewegingen van, van Russisch militair materieel die we hebben gezien sinds 2014. Dat wordt ook bevestigd door eh, mensen die daar wonen. Het is de zoveelste escalatie sinds Rusland eind vorig jaar tienduizenden manschappen richting de grens met Oekraïne stuurde. En internationaal is felle kritiek op de nieuwe moves van Rusland. De VN-veiligheidsraad is in spoedzitting bij elkaar gekomen om te praten over de situatie. De EU en de Verenigde Staten komen met sancties. Welke dat zijn is nog niet bekend. Volgens correspondent Lucas Waagmeester zien de Amerikanen precies gebeuren waar ze al bang voor waren. Deze stap, de erkenning van die twee regio's, zit in de scenario's zoals de Amerikanen het steeds geschetst hebben. En, daarop volgt in die scenario's een militaire overname van die gebieden. Nou, dat zien we de afgelopen nacht dus ook een begin van. horen we net van Geert. En daarna volgt er een bredere invasie... waarbij ook de hoofdstad Kiev het doelwit is. Dat is wat de Amerikanen nog altijd geloven. Waar zij nog altijd van uitgaan. En zeker na gisteren eh, ja, eh, <laughs> hebben ze, zijn ze alleen maar daar eh, meer van overtuigd geraakt. En de gemiddelde verkoopprijs van een huis lag vorig jaar op 387.000 euro. Dat is ruim een halve ton meer dan het jaar daarvoor. Van de tien duurste gemeenten lagen er zeven in Noord-Holland, blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. ook waren er vorig jaar voor het eerst gemeenten waar de huizen gemiddeld voor meer dan 1 miljoen euro werden verkocht. In Blaricum bijvoorbeeld. In Pekela in Groningen vind je de goedkoopste huizen. Daar kosten ze gemiddeld 2 ton. En het weer nog. Vanochtend best veel zon. Later trekt het wel weer dicht en kan het op sommige plekken ook gaan regenen. Het wordt vandaag een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 away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 Nation takes its piece of your supply. The night is dressed like noon. A sailor spoke too soon, and China's on the on the censorship. Riding on a hitless horse to make the trip. What if was told. en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Russische president Poetin is begonnen met wat hij noemt een vredesmissie. Militaire voertuigen zijn het oosten van Oekraïne binnengegaan. Dat gebeurde nadat Poetin de onafhankelijkheid had erkend... van twee zelfverklaarde volksrepublieken, Donetsk en Lugansk. In New York is vannacht een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad geweest... De landen betreuren het besluit van Rusland. De Amerikaanse VN-ambassadeur noemt het nonsens dat Poetin spreekt van vredestroepen. Volgens haar is het een duidelijk voorwendsel voor oorlog. Door een brand in een restaurant in Den Haag zijn twee mensen gewond geraakt. De brand ontstond gisteravond in de keuken en die sloeg over naar de bovenliggende woningen. Het weer, eerst droog en zonnig, later regen. Het wordt vandaag zo'n 10 graden.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 Kaarsjes worden aangestoken, uit de jukebox klinkt André. Het is te lang stil geweest. Al die maanden binnen zitten, wat heb ik dit gemist? Eén ieder knikt gemeend. Zij krijgt een drankje en een schouder. Hij doet zijn verhaal. Er is niemand meer alleen. Het is tijd tijd je welkom bij de eerste ronde. De glazen die staan waar ze altijd stonden. Te wachten om geduldig gevuld te worden. Want de mensen zijn terug en zijn veel te dorstig. Ik heb gewacht op de dag dat dit kon. Het geluid van de bel weer luidt als ding dong. Het is al maanden sinds I've been gone Ik miste de sfeer en zelfs nog de bon Wat eerlijk, wat is het waard dat biertje Als je niet kan proosten met je naaste vriend dus vanavond gaan we los voor tien. Ik hoor een stem zeggen, ja wat hebben wij dit verdiend. Even los met z'n allen, even zonder de zorgen. Of op zijn minst op een ware voor morgen. En breng een toast op de eerste rond. Ik kijk je aan en zeg, mogen er nog vele volgen. Het is tijd, de hoogste tijd. Zo afstroomt. Er is tijd. I won't do. Cause you know that for the real 懂没。 8, baby. It's Janet, Miss Jackson if you're nasty. nasty boys, don't be a thing. you?